uur. Goedemiddag, ik ben Sid van der Linde en dit is het nieuws van NOS op 3. Het is de eerste tropische dag van het jaar. Waarschijnlijk ben je niet verbaasd als je al buiten bent geweest, want het is hartstikke warm vandaag. In de beeld is de 30 graden aangetikt en daarmee hebben we de eerste tropische dag van het jaar te pakken. Deze jongen vindt het allemaal prima. Ik ben aan het zwemmen, omdat het, ja, het wordt al best warm en morgen ja, ga ik weer. Ik heb een moment vind ik best fijn. En niet alleen in de zwembaden is het druk. Veel mensen hebben hun handdoekje neergelegd op het strand. En mensen die nu al bijna wegsmelten, die moeten nog even volhouden. Want morgen wordt het nog een stuk warmer, vertelt weerman Gerrit Tiemstra. Morgen wordt het eh, tussen de 30 graden helemaal in het noorden van het land, hè, eh, de Wadden, tot 39 graden, 38, 39 graden in Brabant en Limburg. En het is zelfs niet uitgesloten dat het plaatselijk 40 graden wordt. En dat is eigenlijk eh, nog maar één keer eerder voorgekomen in Nederland. Dat was in de zomer van 2019. In Marbella zijn twee Nederlanders opgepakt na een schietpartij in een club. Vannacht brak daar een vechtpartij uit. Een van de twee mannen zou hebben geschoten nadat hij werd aangevallen met een mes. Hij liep daarbij steekwonden op. Het is nog niet bekend wat de rol was van de andere man. In totaal raakten vijf mensen gewond. Steeds minder jongeren kiezen voor het mbo. In plaats daarvan gaan ze naar het hbo of de unie. En dat zorgt in sommige sectoren al voor een tekort aan mensen, zegt de MBO-raad. We hebben een aantal maatschappelijke uitdagingen in Nederland. Bijvoorbeeld de klimaat- en energietransitie, eh, de zorg, we vergrijzen, we hebben veel meer verpleegkundigen nodig. Eh, maar ook in de bouw en in de techniek. En daar voelen we nu al een eh, flink tekort. De MBO-raad wil jongeren op de basis- en middelbare school laten zien wat je kan met een MBO-diploma om zo meer studenten aan te trekken. En Russen hebben binnenkort de laatste kans om bij de H&M een bikini of omslagjurk in te slaan. De winkels gaan tijdelijk open voor een opheffingsuitverkoop. Op die manier wil het bedrijf de voorraden opmaken. H&M besloot kort na het begin van de oorlog in Oekraïne al zijn winkels in Rusland, Belarus en Oekraïne te sluiten. Het weer, ja, het is is dus heel warm met veel zon en vanmiddag bijna overal 30 graden of warmer.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 Won't you? song, song, I'm buzzing in my head, head like a bomb doll. Listen to the beat, beat of the song, I'm buzzing in my head, my head like a bomb doll. Truth subjected to the book and like won't be flawed, but up by the soul while having cloud.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 Door de aanhoudende droogte en oplopende temperaturen neemt de kans op natuurbranden toe. De waarnemend president van Sri Lanka heeft opnieuw de noodtoestand afgekondigd... vanwege massale demonstraties in het land. De demonstranten houden de regering verantwoordelijk voor de diepe economische crisis in het land. Huisdiereigenaren met een bijstandsuitkering worden in Almere tegemoet gekomen als ze kosten maken bij de dierenarts. De Partij voor de Dieren, die in het nieuwe college van Almere zit, hoopt dat mensen hierdoor niet te lang wachten met een bezoek aan de dierenarts.